diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw, dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij, zal je dat nooit Wat ook een ander van je zegt, lieveling, denk toch eens aan samen door het leven te gaan. Ik heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Wat een ander zegt, kan me niet schelen. Laat ze maar praten, trek me er niets van aan. Want de misstap in het leven maken zo vele. Haast iedere mens heeft wel een vol begaan. slecht. Wat ook een ander van je zegt, lieveling, denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart.